Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Op de EU-top in Brussel hebben 25 lidstaten een akkoord ondertekend met strengere begrotingsregels. De afspraken moeten een nieuwe schuldencrisis voorkomen. Groot-Brittannië en Tsjechië tekenden het verdrag niet. Komende zomer wordt het van kracht, dan wordt ook het permanente noodfonds voor Eurolanden actief. De regeringsleiders werden het ook eens over de bestrijding van werkloosheid. Een afvaardiging van het Indonesische leger komt naar Nederland om de 100 Leopard tanks te bekijken die Defensie heeft wegbezuinigd. Indonesië heeft interesse, maar wil eerst kijken of de tanks geschikt zijn voor de vele bossen in het land. Critici zeggen dat het Indonesische leger vanwege de eilanden meer heeft aan schepen en vliegtuigen. De stroomstoring van gistermiddag in Rotterdam is ontstaan bij werk in een hoogspanningsstation. Zo'n 50.000 huishoudens zaten een paar uur zonder stroom. Het was de derde keer dat in Rotterdam deze maand de stroom uitviel, maar volgens netbeheerder Stedin hebben de storingen niets met elkaar te maken. Vanochtend moet de directie van Stedin uitleg geven aan de gemeente Rotterdam. Koningin Beatrix is vandaag 74 jaar geworden. Ze viert het officieel op 30 april in Renen en Venendaal in de provincie Utrecht. Op Koninginnedag zit de koningin precies 32 jaar op de troon. Sinds november is koningin Beatrix de oudste regerende monarch uit de Nederlandse geschiedenis. Op een internetveiling heeft een Chinese zakenman een recordbedrag neergelegd voor een postduif uit Friesland... Hij betaalde ruim 250.000 euro voor de vrouwtjesduif. De Friese duivenmelker verkocht ruim 200 duiven. Ze brachten bij elkaar 1,9 miljoen euro op. En ook dat is een record. Het weer, bijna overal droog en alleen in het zuiden bewolking. Het vriest in het hele land. Het KNMI waarschuwt dan ook dat het lokaal glad kan zijn. Overdag zon bij een middagtemperatuur rond het vriespunt. Dit was het NOS. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de A4 Den Haag Amsterdam bij Zoeterwoude Rijndijk 3. Op de A7 hoorn Dam voor de afrit Zaandijk 5.